Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. Kaal gunstig te laten werken. De Volkskrant schrijft dat de bezorgers als ZZP'ers worden gezien door de fiscus... waardoor ze niet als werknemers voor PostNL hoeven te werken. De deal zou het bedrijf jaarlijks zo'n 15 miljoen euro schelen aan belastingen en premies voor medewerkers. Het bedrijf loopt op deze manier ook geen risico als de zelfstandige ziek wordt. Volgens de krant lijkt deze afspraak veel op de manier waarop buitenlandse bedrijven via een Nederlandse constructie belasting ontwijken. PostNL erkent dat het in 2012 en 2013 afspraken over de pakketbezorgers had met de Belastingdienst. Maar volgens de Volkskrant zijn er nog steeds afspraken met de fiscus. Er komen nog meer aanklachten in de zaak rond Wereldvoetbalbond FIFA. Dat zegt een directeur van de Amerikaanse Belastingdienst in de New York Times. Volgens Richard Weber was vanaf het begin al duidelijk dat het een grote zaak zou worden. Afgelopen week werden functionarissen van de FIFA in Zwitserland gearresteerd. Dat gebeurde op verzoek van de FBI. Ze worden verdacht van corruptie, onder meer bij de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022... en ook rond de verkoop van televisierechten en marketingdeals zou gefraudeerd zijn. Een exemplaar van het eerste album van Kuifje is geveld voor 30.000 euro. Het stripboek Tintin en P de Sovjet is gesigneerd door tegenaar Hergé. Het album verscheen 85 jaar geleden in een oplage van 500 stuks. Het bijzondere van dit exemplaar is dat Hergé het album niet met zijn eigen naam signeerde, maar met de naam Kuifje. Dat deed de tegenaar zelden. Het stripboek was onderdeel van de grote veiling met spullen van Kuifje. De veiling bracht in totaal 150.000 euro op. Het weer. Er vallen nog enkele buien, maar er zijn ook opklaringen. Overdag een enkele bui, geregeld zon en een graad of 14.